Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Bulgaarse man die in februari in de Apple Store in Amsterdam urenlang werd gegijzeld... heeft samen met vier anderen een heldenspeld gekregen van burgemeester Halsema. Dat maakte ze bekend op Instagram. Ze roemde de Bulgaar voor zijn moed om weg te rennen uit het pand... waardoor de politie een eind kon maken aan de gijzeling. De vier anderen die een speld kregen hadden zich verstopt in een kast... maar wisten ondanks dat toch belangrijke informatie door te geven aan de politie. Van alle mensen die in 2021 in Nederland zijn overleden... kwam dat bij 11% door corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal waren dat ruim 19.000 mensen. Ruim de helft was boven de 80 jaar. Opgeteld met de cijfers uit 2020 stierven er de afgelopen twee jaar ruim 39.000 mensen aan corona. Het RIVM komt uit op minder doden, namelijk ruim 21.000. Het CBS rapporteert de cijfers op basis van officiële verklaringen van artsen over iemands doodsoorzaak. Een arts is niet verplicht zo'n melding te doen aan het RIVM. In Mexico zijn zes afgehakte hoofden bovenop een auto aangetroffen. De auto stond stil aan een drukke weg in een stad ten zuidwesten van Mexico. Wie de doden zijn is niet bekend, maar de politie denkt dat ze slachtoffers zijn van geweld dat is gerelateerd aan drugsbendes. In de buurt van de hoofden was namelijk een bord opgehangen waarop de waarschuwing stond. De verkoop van crystal meth, ontvoering en diefstal is ten strengste verboden. De doodstraf volgt op deze misdaden. De afgelopen jaren laten bendes in Mexico vaker verminkte lichamen achter. Veel buitenlandse arbeiders die voor het WK in Qatar hebben gewerkt... hebben zich eerst diep in de schulden moeten steken, schrijft de Britse krant The Guardian. Ze moesten bemiddelingskosten van tussen de 1000 en 4000 euro betalen... en moesten maanden werken om dat terug te verdienen. Arbeiders kozen daarvoor omdat ze in hun eigen land geen werk konden vinden. Het weer. Temperaturen liggen rond of onder het vriespunt. Tot ongeveer 10 uur in de ochtend geldt code geel in de meeste provincies vanwege gladheid.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 pretty life. last night. Saw you standing there. this. 写个。 绚烂。 call to mind your face. Whatever bread's in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste. Whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to Forever I'm paralyzed with fear. Whenever those dark clouds fill the sky. Whenever I lose the reason why. Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Whenever the sun refuses to shine. Whenever the skies are pouring rain. Whatever I lost, I thought was mine. Whenever I close my eyes in pain. Whenever I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

train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 mañana, take you over, I denk aan nada. Eh, baby, tot ons mañana. Ik I je eerlijk, heb geen ander verlangen.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 Ik wil door tot mañana. Geef je over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 where magic spells will be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, not will it be. And nothing's gonna change the way we live, cause we can always take but never give. hey.